Ek met het NOS-journaal. Op een scheepswerf in Harlingen in Friesland is vannacht een zeer grote brand uitgebroken. Het vuur woedde in de laadruimte van een schip dat deels in een loods lag. Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De brandweer zegt dat het moeilijk was om bij het brandende schip te komen... omdat de wegen glad zijn en er code oranje geldt. Over de oorzaak van de brand in Harlingen is nog niets bekend. In de noordelijke provincies blijven de komende ochtend meerdere middelbare scholen dicht vanwege de verwachte gladheid. Ook rijden er in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe ochtends geen bussen van Q-bus. In het hele land, behalve in Zeeland, geldt code oranje vanwege ijzel. Daardoor is de kans op ongelukken groot. Rijkswaterstaat adviseert mensen om vannacht niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits geldt code oranje alleen nog voor het noordoosten. Het Verenigd Koninkrijk gaat nieuwe ballistische raketten maken voor Oekraïne. Die raketten moeten snel achter elkaar kunnen worden afgevuurd vanaf een voertuig. Volgens de Britten kunnen zo doelen worden geraakt voordat de Russen erop kunnen reageren. De raketten kunnen een kernkop van 200 kilo vervoeren... en een afstand van meer dan 500 kilo kilometer afleggen. De Britse minister van Defensie zegt vastbesloten te zijn om Oekraïne te blijven voorzien van wapens... Na de Russische aanval van vorige week waarbij een hypersonische raket zou zijn gebruikt. In Patagonië in Argentinië hebben bosbranden bijna 12.000 hectare natuur verwoest. De branden woeden al een week en zijn deels nog actief. In Patagonië zijn vooral veel toeristen. Ruim 3000 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak van de natuurbranden is nog niet officieel vastgesteld... maar volgens de gouverneur zijn er aanwijzingen voor brandstichting. Het weer vanuit het westen trekt regen over het land... en door die regen kan dus ijzel ontstaan...